De veiligheidssituatie laat dat nog niet toe. Dat heeft minister van Middelkoop van Defensie te horen gekregen tijdens een bezoek aan Oeruzgan. In Chora in de Baluchi-vallei was het lange tijd erg onrustig. In juni 2007 werd er in het gebied zwaar gevochten tussen onder meer Nederlandse troepen en de Taliban. General Motors ziet af van de verkoop van Opel. De Raad van Bestuur noemt als redenen de verbeterde marktomstandigheden en het belang van Opel voor de internationale marktstrategie van General Motors. Eerder was er een principeakkoord voor de verkoop van Opel aan een consortium van het Canadese Magna en een Russische bank. Ze zouden 55% van de aandelen in handen krijgen, maar de Raad van Bestuur van General Motors heeft nu een streep gezet door die overeenkomst. Bij tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten hebben de democraten van president Obama een gevoelige nederlaag geleden. In de staat Virginia moest de democratische gouverneur zijn zetel afstaan aan een republikein. Virginia wordt in verkiezingstijd beschouwd als een belangrijke staat. Bij de presidentsverkiezingen van een jaar geleden stemden de kiezers voor Barack Obama. Dat was verrassend, omdat de zuidelijke staat meestal republikein stemt. Ook New Jersey is naar de stembus geweest om een nieuwe gouverneur te kiezen. Volgens prognoses wint ook daar de republikeinse kandidaat. Volgend jaar zijn er in Amerika verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Het weer nog, eerst buien, het koelt af tot 6 graden.